Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft nooit een verzoek gehad om Black Friday te verbieden. Dat zegt de woordvoerder na uitspraken van de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb hierover. Volgens Abu Taleb hebben de 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad samen om een verbod gevraagd. Maar volgens het kabinet ligt dat dus anders, ook omdat het juridisch lastig zou zijn. Het koopjesfestijn leidt deze dagen tot grote drukte in winkelstraten. En bij die drukte in de winkelstraten is het vooral belangrijk om iets te doen aan de toeloop van Belgische dagjesmensen. Dat zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad. Belgen komen naar Nederland omdat de niet noodzakelijke winkels in België dicht zijn. Dat is vooral merkbaar in steden als Eindhoven, Breda en Maastricht, zegt Bruls. Het was dit weekend soms zo druk in binnensteden dat winkels eerder moesten sluiten. Bruls verwacht dat het de komende weekenden druk zal blijven... Morgen gaan burgemeesters met het kabinet praten over mogelijke maatregelen. Voor de 16e zondag op rij zijn in Wit-Rusland mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen president Lukashenko. Volgens een Wit-Russische mensenrechtenorganisatie... zijn er zeker 340 betogers opgepakt. De politie in Minsk spreekt van zeker 250 arrestaties in de hoofdstad. Het is al sinds augustus onrustig in Wit-Rusland... nadat zittend president Lukashenko tot winnaar werd uitgeroepen. Over het algemeen wordt uitgegaan dat er is gefraudeerd. De politie gaat ervan uit dat het opblazen van de voordeur van de burgemeester van Woensdrecht een bewuste actie was. Een vuurwerkbom richtte vannacht flinke schade aan. Volgens de politie wisten de dader of daders dat de burgemeester daar woonde. Niemand raakte gewond. De politie heeft nog geen zicht op een verdachte en is op zoek naar getuigen. Het weer. Vanavond en vannacht ligt de temperatuur op veel plaatsen rond het vriespunt. Lokaal kan er een misbank ontstaan. Morgen in de ochtend eerst af en toe zon, later meer bewolking en kans op regen.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 Energy. the waiting list. Some yelling, some tall, some quiet, some small. And they nibble on, well, anyone knows boys got some 60s in my bag. Lips sealed, ain't pillow talking on no rag. In my earlobe, got two carrots, VVS. Got a penthouse near Rodeo, out for stress. All this money when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe, but she say she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh, hey. The bitch they hate and you can't miss what you never had, hey tripping. Cut the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. I rock star, pack up doors, tipping walls, hey. Add up raw, finish dogs, and expose, hey. I was 15, I took codeine with my dog, ayy. Pretty Percocet, put methazine, I feel nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, wait. Shit is so risky, I gotta be gifted. He best me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change. Uh, I'm never gonna go against the grain. Uh, I'm never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody could pay. Cause we end up every day. Getting high to in the grave. Zany bar, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitches they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. 106.9 ZFN You looked up beside the sky, saw the birds, and wondered why they could fly away so high.